Annette Schut met het NOS Journaal. Op tientallen plekken zijn vannacht fietstochten georganiseerd... naar aanleiding van de dood van Lisa uit Apkoude. Onder het motto De Nacht is ook van ons... fietsen vrouwen vanuit het centrum van verschillende steden... naar plekken die in hun ogen onveilig zijn. Dat gebeurt in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen. In de meeste plaatsen begonnen de fietstochten rond middernacht... Naast de fietstochten vonden er gisteravond ook demonstraties plaats in verschillende steden. In Rotterdam is een man overleden na een aanval van twee honden. Dat gebeurde in zijn huis. Of het zijn honden waren is niet bekend. Toen de politie de woning binnenkwam, moesten ze op een van de twee dieren schieten om de man te kunnen helpen. De politie heeft de ernstig gewonde Rotterdammer nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. In Helmond is een man aangehouden die zijn geslachtsdeel zou hebben laten zien aan twee meisjes. Het gaat om een man van 74. Hij liep rond bij een basisschool toen hij zijn penis tevoorschijn haalde en deze liet zien aan de twee kinderen. Zij de weg en hun ouders belden de politie. De man werd gezien op camerabeelden en is in zijn woonplaats Nijmegen gearresteerd. Sivan Hassan heeft ook de marathon van Sydney gewonnen. De Olympisch kampioene en meervoudig marathonwinnaar kwam in de Australische stad Solo aan bij het Opera House. Hassan kwam binnen in een tijd van 2 uur 18 minuten en 22 seconden. Daarmee is ze de snelste vrouw ooit bij een marathon op Australische bodem. Het weer. Het regent vanuit het westen over het hele land. Het is een graad of 15.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 day or even acid rain. Your sun will surely shine at night. Whenever you feel the pain and wanna go insane, don't wanna be the one to blame. You better let me know whenever down at night and even in the break of dawn.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 Ah, why do I feel like I'm falling when I'm nowhere near the edge? Ah, just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to call when I lose control?